De rechtbank acht de aanklachten niet bewezen. Het Openbaar Ministerie had 150 uur werkstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. De oud-adjunct-hoofdredacteur en zijn partner stonden terecht voor 10 foto's en 10 filmpjes die op hun computer zijn gevonden. Maar volgens de rechter is er geen technisch bewijs dat het materiaal op de computer stond en dat de twee er toegang toe hadden. Het Witte Huis zegt dat minister Kerry niet te letterlijk moest worden genomen toen hij zei dat president Assad een militaire aanval op Syrië kan voorkomen. Kerry kreeg op een persconferentie de vraag voorgelegd of Assad nog iets kan doen om een aanval af te wenden. Ja, antwoordde Kerry, dan moet Assad deze week al zijn chemische wapens inleveren. Maar ik geloof niet dat hij dat zal doen. Dat was een retorische opmerking van de minister, staat in een verklaring van het Witte Huis. De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat het Syrische regime verantwoordelijk is voor de gifgasaanval in Damascus van vorige maand. Volgens Kerry hebben alleen president Assad, diens broer en een hoge militair zeggenschap over de chemische wapens in Syrië. Het nieuw ontdekte schilderij van Vincent van Gogh... dat vanmorgen in het Van Gogh Museum werd gepresenteerd... is al eerder in het museum onderzocht. In 1991 werd het aangeboden, maar toen werd geconcludeerd dat het vals was. Twee jaar geleden kreeg het museum opnieuw het verzoek het schilderij te onderzoeken. En onder meer door betere technische onderzoeksmethoden zijn de onderzoekers er nu wel van overtuigd dat het een authentieke Van Gogh is. Het schilderij is onderdeel van een privécollectie. Het museum mag het schilderij een jaar lang tentoonstellen. Het weer, zonnige periode, maar ook een paar buien. Het is zo'n 17 graden. Morgen eerst wat zon, maar later steeds meer bewolking en buien... waarbij veel regen kan vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A13 richting Den Haag. Tussen Afritberg en Roderijs en Delft 3 kilometer een ongeluk. Bij Delft is de linkerrijstrook afgesloten. A15 Rotterdam richting Europort tussen knooppunt Benelux en Spijkenissen 3 kilometer. En de Velsen-tunnel op de A22 richting Beverwijk is op dit moment afgesloten. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Op de A27 Utrecht naar Gorkum.